De vader van de kinderen had geen toestemming gegeven voor de reis. De afgelopen twee jaar zijn 31 kinderen vanuit Nederland naar Syrië gegaan... maar dat was met instemming van beide ouders. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er dit jaar op vooruit, dankzij de lage inflatie en de lagere pensioenpremies. Gemiddeld hebben mensen 1,2% meer te besteden. Voor mensen met een baan is de koopkrachtstijging van 1,6% het sterkst. Ouderen gaan er het minst op vooruit. Het Centraal Planbureau verwacht overigens dat de koopkracht volgend jaar gemiddeld genomen niet stijgt. De verkeerspolitie houdt de komende weken bijna geen flitscontroles langs de weg. De agenten doen mee aan de politieacties voor een betere CAO. Automobilisten die veel te hard rijden worden wel naar de kant gehaald, waarschuwen de bonden. De acties bij de politie begonnen vorige week. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld voor kleine overtredingen. In Irak is de graftombe van de voormalige dictator Saddam Hussein grotendeels verwoest. De tombe staat in het dorpje Aywa ten zuiden van Tikrit, waar nu ook veel wordt gevochten tussen het Iraakse leger en IS-strijders. Uit beelden valt op te maken dat alleen de pilaren nog overeind staan die het dak van de tombe steunden. President Poetin heeft opdracht gegeven voor grootschalige oefeningen van de noordelijke vloot van Rusland. Volgens de Russische minister van Defensie doen aan de oefeningen bijna 40.000 militairen en 41 oorlogsschepen mee. De noordelijke vloot is verantwoordelijk voor de verdediging van het noordwesten van Rusland. Het weer, flinke periode met zon. Het blijft droog, het wordt 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en het wordt dan met 10 tot 17 graden nog iets warmer dan vandaag.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 Iets na één, hè? Na het nieuws. Ik heb er weer zin in. Eh, ik hoop u ook. En nou, ga er lekker voor zitten. Even relaxen zo tussen de middag, hoor. Je moet nog een hele dag. Nou, een hele middag dan, hè? Stel voor, luisteraars, let ook een beetje op het weer. Dat we, eh, dat we eerst het park eh, eventjes gaan bezoeken. Laten we even, even bewegen in het park. Kan je ook doen tijdens je lunch. Kan je lunch meenemen en dan gewoon eh, op een bankje de lunch nuttigen. Ik neem u mee naar een bijzonder park, namelijk Ichiku Park. of sight to rest my eyes in shades of green the dream inspires to Ichigo Park that's where natuurlijk, luisteraars, eh, een nummer eh, vertolkt door de Small Faces. Jaren 60 heb ik het dan over. Maar nu, eh, dit was, moet ik even spieken. de, de Bird, de Bird, zo heet de groep. Ja, nou, lekker hoor, lekkere sound. En iets om je lunch mee te beginnen, zou ik zeggen. We gaan verder met het volgende. Ook moeten we eerst nog eventjes, dat hoort er even bij, een goede middag wensen. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Dan gaan we even komen. Dat doen we met de Wallace Collection. Daydream. Shandax, eh, dat dagdromen, daydream. Niet in de gelegenheid bent een plekje te vinden voor je lunch. Nou, kom dan maar bij mij. Eh, kom dan maar bij mij, wilde ik zeggen. Maar eh, dan moet ik dat wel kracht bijzetten met een nummer wat daar een beetje op lijkt. En dat heb ik vooruitgezocht. Onze eigen vriend Marco Borsato, die zingt dat. kom maar bij mij. Dan zet ik alles opzij. Kom maar bij mij. Huil lekker uit. En laat je tranen vrij. Zeg maar even niets. Laat je om tranen niet door. Want als je je uit hier zo bij mij, lucht dat je even op, dus kom maar even hier en vertrouw verdriet. Hou me maar vast en vertel me wat er Marco Borsato. Kom maar bij mij. Het spijt me zeer, Suzanne. We gaan naar de jaren 60 met de Hollies. I'm sorry, Suzanne. spijt me Suzanne. Ehm, nou, spijt mij ook hoor. Er waren de Hollies natuurlijk uit de jaren 60. My Back Pages, luisteraars, een nummer wat ooit door de Birds werd eh, opgenomen.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 that line. Then move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. A bigger not to go, and I a bigger on my bed is me. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909. Pick up my bag. run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up my bag.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 And he's all so healthy in his body and in mind. you're a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Het is uh, eh, half één luisteraars en dat betekent dat we weer gaan luisteren naar het eh, regionale nieuws. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Eltsbacherstraat, zowel als de Kuinderstraat, verlopen zeer voorspoedig, luisteraars. Ze worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase is het gebied van de Zeestraat tot de trap naar het station. En de tweede fase het gebied van de trap naar de Kuinderstraat. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind april afgerond. In verband daarmee is het openbaar vervoer een klein beetje aangepast in Zandvoort. Buslijn 81 rijdt in verband met werkzaamheden een omleiding in Zandvoort. Die is begonnen op 12 maart en duurt tot 31 maart, ongeveer 5 uur in de middag. Vervallen zijn de halte aan de Curiestraat. Deze wordt vervangen door een halte in de kamerling straat ter hoogte van de Curie-straat. Bovendien vervallen een halte in de Mussenbroekstraat en ook deze wordt vervangen door een halte in de kamerling straat zeeweg richting Zandvoort, luisteraars. Eh, richting Zandvoort zeg ik met nadruk. Is afgesloten per vandaag 16 eh, maart. Dat is om 9 uur allemaal begonnen. Freek Veldwis van Oudere Zandvoort heeft het college een brief geschreven... in verband met die afsluiting van de zeeweg richting Zandvoort... van 16 tot 20 maart. Ik citeer. Aan het college van burgemeester en wethouders. Geacht college... Ik lees op de Facebookpagina van de gemeente Zandvoort dat van 16 tot 20 maart van 9 uur s ochtends tot 3 uur s middags de zeeweg, de N200, richting Zandvoort wordt afgesloten van de rotonde tot de Zandwaaier. Er komt een omleiding Brouwerskolkweg, kolkweg Duinlustweg, Bentveldseweg. Naar aanleiding hiervan zou ik u het volgende willen vragen. Heeft de provincie overleg gehad met de omliggende gemeenten? En als dit niet zo is, waarom dan niet? Als dit wel zo is, dan moeten ze toch een opbreking tegenkomen. Een groot gedeelte van de Bentveldse weg in Aardehout is namelijk afgesloten door rioolwerkzaamheden en is geheel geblokkeerd. Wat gaat de gemeente Zandvoort hier aan doen? Spoedoverleg met de provincie? Dit is allemaal geschreven, luisteraars, op 13 maart 2015 door Freek Weltvis. Hij was hier nog te gast bij ZFM Zandvoort afgelopen vrijdag. U moet dus rekening houden ook met een afsluiting van de zeeweg richting Zandvoort. Deze hele week tot 20 maart. Het gaat duren van s ochtends 9 uur tot ongeveer 3 uur s middags. Dan de verkiezingen van aankomende woensdag luisteraars. Op woensdag 18 maart zijn er dus twee verkiezingen. één voor de Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Daarom krijgen de meeste mensen twee stempassen thuisgestuurd. Een blauwe stempas voor de provinciale statenverkiezingen en een groene stempas voor de waterschapsverkiezingen. U kunt op de site van de gemeente Zandvoort www.zandvoort.nl informatie vinden over de diverse stemwijzers als het gaat om de provincie zoals de waterschappen. De provinciale staten bepalen waar de provincie geld aan uitgeeft. Provincies geven het meest uit aan bereikbaarheid, de wegen en openbaar vervoer. En daarnaast besteden provincies hun geld aan natuur, milieu, economische ontwikkeling, cultuur en ook sport. De ene provincie geeft meer uit aan de aanleg van natuurgebieden en de andere provincie steekt meer geld in de economie. De waterschapsverkiezingen die gaan over stevige dijken, over schoon water, over het onderhoud van de duinen en een goede stand van het grondwater. Nou, meer informatie, ik zei het al, op de site van de gemeente www.zandvoort.nl. De eh, afschieten van damhertenluisteraars in de gemeente. In verband daarmee is op donderdag 19 maart een informatieavond georganiseerd. U bent van harte welkom vanaf half acht in de raadzaal van de gemeente Zandvoort. Damherten namelijk, die zich buiten de hekken van het leefgebied begeven... die vormen vaak een gevaar voor de openbare orde... zowel als de verkeersveiligheid in Zandvoort. Het Zandvoorts College heeft daarom besloten eh, toestemming te geven aan Stichting Wildbeheer Zuid-Kennemerland om damherten te gaan afschieten die een gevaar vormen voor die veiligheid. De bewoners uit Zandvoort zijn een petitie gestart tegen het afschieten van herten in de bebouwde kom. De gemeente wil uit hun kudde steeds twee herten kiezen om af te schieten in de hoop dat dit afschrikkend werkt voor de rest, zodat ze zich niet meer in het dorp zullen laten zien. De dieren in het dorp zouden voor onveilige situaties in het verkeer zorgen. Daar zijn een aantal bewoners het niet mee eens. Ze willen graag dat de hekken worden verhoogd en die op sommige plaatsen ook worden gerepareerd, zodat de dieren hun gebied niet meer kunnen verlaten. Volgens de bewoners zijn er tot zover geen aanrijdingen bekend in het dorp. Pas je snelheid aan op de zeeweg, zowel als op de Zandvoortselaan. We leven in een natuurgebied en daar hou je natuurlijk rekening mee. Dat staat in de petitie te lezen. Daarbij is het eh, volgens de bewoners traumatisch om dit soort zaken in een dorp te laten plaatsvinden. Om de petitie kracht bij te zetten is er een oproep op Facebook geplaatst om te gaan protesteren op de informatieavond 19 maart, donderdag 19 maart aanstaande. En dat het weer, luisteraars. Na een weekenddipje krijgen we drie dagen lente weer. Vooral morgen en woensdag schijnt de zon uitbundig en loopt de temperatuur op tot circa 15 graden. Na woensdag neemt de bewolking toe en wordt het weer wat frisser. Daarbij is vanaf vrijdag ook kans op een beetje regen aanwezig. Vanmiddag wordt het 10 graden op de Wadden tot ongeveer 13 graden in het zuiden en oosten van het land. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een matige oostenwind. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en lokaal is er dan kans op een mistbank. De temperatuur gaat zakken tot circa 2 graden vannacht. Morgen is het zonnig lenteweer. De temperatuur loopt op naar 13 tot 14 graden in het noorden en 15 tot 16 graden in het midden en zuiden van het land. De wind waait nog steeds uit het oosten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Ook woensdag is het zonnig en droog. De wind draait naar het noorden, waardoor het langs de noordkust nog slechts 10 graden wordt. In het midden en zuiden van het land wordt het dan nog 13 tot 16 graden. Donderdag is het lente weer voorbij, luisteraars. Met een beetje geluk blijft het nog droog, maar het is overwegend bewolkt en dan slechts 8 tot 12 graden. Ook vrijdag wordt een tamelijk bewolkte dag. En het is slecht nieuws voor mensen die vrijdagochtend graag de gedeeltelijke zonsverduistering willen volgen. Het wordt dan maximaal 10 graden en mogelijk valt er ook wat eh, regen. In het weekend waait er een koude noord-noordoostenwind en eh, het wordt dan maximaal 10 graden en in de nachten ligt het kwik heel dicht bij het vriespunt. Volgende week draait de wind naar westelijke richtingen en neemt de kans op regen sterk toe. Tot zover het weer bij ZFM Zandvoort. a good look and some self-control Stay With Me. Dat was eh, Sam Smith. Een grote hit. En het rijmt ook nog, luisteraars. Ik wens u allemaal een hele smakelijke lunch... Eh, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Mijn naam is Charles Duiven. en tot eh, twee uur vanmiddag ben ik bij u. En als u een verzoekje heeft, dat mag hoor, via Facebook... kunt u mij altijd bereiken. En dan natuurlijk... een verzoekje indienen. en als ik het in voorraad heb, zeg maar. En meestal is dat wel zo. Nou, dan, dan draai ik het verzoekje graag voor u. Eerst gaan we even genieten van mijn eigen zoon Sven met Heaven Met You Yet. Een nummer bekend natuurlijk van Michael Bublé. Sven Duif. En eh, hij opereert nu onder de naam Sven Davis. I'm not surprised, not everything lasts I've broken my heart so many times I stop, keep on track I talk myself in and I talk myself out And I'll get all worked up and then I let myself down And I tried so very hard not to lose it And I came up with a million excuses And I thought of every possibility just haven't met you yet.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 Promise you, kid, I'll give more than I'll get, than I'll get, than I'll get, than I'll. Sven Davis, oftewel Sven Duif... met uh, Haven't Met You Yet, een nummer eh, bekend van Michael Bublé. Ik ga er eentje draaien voor Yvonne Nijssen, eh, die luistert in Bloemendaal mee. Ik heb jou, Von, en jij hebt mij. I Got You, Babe, een oudje van uh, Sunny and Cher. Met name Cher natuurlijk, die dat zingt. Maar het is een hele mooie uitvoering van Nightbird. I Got You, Babe. got you, babe. You got me, babe. Nightbird, I Got You Babe... het nummer van Sunny en Chair. Draai speciaal voor Yvonne Nijssen in Bloemendaal. Ja, ja. Ja, luisteraars, eh, wat hebben we nog meer meegenomen? Even kijken wat ik allemaal nog meer meegenomen heb.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 luistert naar ZFM Luncht. als je dan moet lunchen, luisteraars. Eet smakelijk. En met zo'n lekker muziekje moet het toch lukken, hè? Pistoletje, glaasje melk. Croissantje met jam. Mm. Eitje erbij. En dan ook dromen dat je in Brazilië bent. Nou, mooi kan zijn. Lekker hoor, met Astrid Roberto En Stan Getz, die hoorde u er eh, op de achtergrond, luisteraars, naar nou je ja, achtergrond. Af en toe ook eh, op de voorgrond, zeg maar. Hè. We gaan eh, genieten van Dave D, Dozy, Biggie, Mick en Titch. En die nemen ons mee, luisteraars, jawel, naar Soho. Scheurende gitaren, ja ja. rain. Last Night in Soho, I Let My Life Go. Ik heb nog ruim een, eh, een minuutje te gaan. We gaan er even uit met een eh, werkje van eh, niemand minder dan Claudia de Brij. Mag het dan bij jou? Ik was zonde om zo'n mooi liedje zo kort te spelen. Maar ja, het is niet anders. De klok is onverbiddelijk. Nee, dat is hem niet. Dit is hem wel. als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?